Winkeliers en consumenten kunnen dan op 21 maart kenbaar maken of ze de winkels in hun gemeente op zondag open willen hebben of niet. D66-Kamerlid Paternotte vindt het raar dat er nog steeds gemeenten zijn waar winkels op zondag niet open mogen. Ondernemers die dat willen moeten volgens hem de kans krijgen. Een andere regeringspartij, de ChristenUnie, wil de zondagsrust behouden... maar heeft er geen bezwaar tegen als de koopzondag een verkiezingsonderwerp wordt. Tijdens de nationale vogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld. Daardoor is die vogel uit de top 3 verdwenen. Vooral in het oosten van het land zijn de afgelopen jaren veel merels slachtoffer geworden van een dodelijk virus. In de vogeltelling staat de mus, zoals gewoonlijk op 1, de koolmees op 2 en de pimpelmees op 3. Meer dan 50.000 mensen telden dit weekend in hun eigen tuin het aantal vogels. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem kampt met wateroverlast. In de buurt is een waterleiding gesprongen en daarom moest het museum vandaag zijn deuren sluiten. Door de leidingbreuk is een grote hoeveelheid water richting het museum in het Zonsbeekpark gelopen. Ook het naastgelegen restaurant staat blank. De Arnhemse brandweer probeert het water weg te pompen. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Vorige maand had het Watermuseum ook al te maken met wateroverlast. Toen kwam dat door smeltende sneeuw. In de eredivisie is Feyenoord opgeklommen naar de vierde plaats. In de Kuip werd met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. Degradatiekandidaat Roda JC won met 2-1 van Excelsior. Eerder op de middag kwam Ajax bij FC Utrecht niet verder dan 0-0. Daardoor is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen tot 7 punten. Het weer, in het noorden valt af en toe wat motregen. In het zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het nog steeds zacht.